En Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, moet tegen de Fransman Sjaardochtend in het hele land buien. Kans op onweer en windstoten. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig, vrij veel bewolking en kans op een bui. Het wordt dan iets warmer.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 Que aquel día te encontré Thing. worth me supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo.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 Bij een NAVO-luchtaanval op Tripoli zijn zeker vijf burgers om het leven gekomen. Dat zegt de Libische regering. Journalisten in Tripoli kregen een woonhuis te zien dat kennelijk bij de luchtaanval is verwoest. Of de NAVO inderdaad verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Het bondgenootschap heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Libië zegt dat de NAVO bezig is de bombardementen te intensiveren. Dat daarbij steeds vaker doelen in woonwijken worden bestookt. De Marokkaanse jongerenbeweging 20 februari heeft de bevolking ertoe opgeroepen vandaag massaal de straat op te gaan. Activisten vinden de hervormingsplannen van de Marokkaanse koning niet ver genoeg gaan. Ze willen dat een democratische grondwet komt en dat koning Mohammed ook zijn macht over de Nationale Veiligheidsdienst en het leger afstaat. Het treinverkeer in de Randstad heeft gisteravond last gehad van verschillende blikseminslagen. Vooral op de trajecten Utrecht-Rotterdam en Utrecht-Den Haag vielen veel treinen uit. Rond half één had ProRail alles gerepareerd en kwam het treinverkeer weer op gang. In de Verenigde Staten is saxofonist Clarence Clemens overleden. Hij was een prominent lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. Hij had wereldberoemde solo's in nummers als Jungle Land, Born to Run en Thunder Road. In 1985 had hij een solo-hit met het nummer You're a Friend of Mine. Clarence Clemens is 69 jaar geworden. Tennisser Igor Sijsling speelt morgen in de eerste ronde van Wimbledon tegen de Rus Kunitsin. Het is voor het eerst dat de 23-jarige Sijsling meedoet aan een Grand Slam toernooi. Robin Haase werd rechtstreeks toegelaten en speelt tegen de Spanjaard Riba. Titelverdediger Rafael Nadal speelt tegen de Amerikaan Russell en Novak Djokovic, de nummer 2 van de wereld, moet tegen de Fransman Chardy. Het weer. Vanochtend in het